Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Israëlische leger en militante Palestijnen hebben over en weer opnieuw aanvallen uitgevoerd. Israël bestookte doelen in de Gazastrook met luchtaanvallen en artillerievuur. Vanuit de Gazastrook werden raketten afgevuurd op Israël. Vijf kwamen er terecht in Ashkelon, waar twee mensen gewond raakten, van wie één ernstig. Het geweld van deze week heeft tot nu toe aan zeven Israëliërs het leven gekost. Volgens Hamas zijn in de Gazastrook 109 doden gevallen, onder wie 27 kinderen en jongeren. Berichten over een Israëlisch grondoffensief in de Gazastrook eerder vannacht bleken niet te kloppen. Amerikanen die volledig gevaccineerd zijn tegen corona... hoeven in de meeste gevallen geen afstand meer te houden en geen mondkapje te dragen. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het CDC, het Amerikaanse RIVM. Alleen in drukke binnenruimtes is een mondkapje na vaccinatie nog wel verplicht. Het gaat dan om bijvoorbeeld bussen, vliegtuigen en ziekenhuizen. President Biden spreekt van een grote dag voor Amerika. In het coronabeleid moet meer aandacht komen voor ventilatie, schrijven 39 wetenschappers in het blad Science. Dat is volgens hen nodig om besmetting via zwevende druppeltjes in de lucht tegen te gaan. Ze zeggen dat het RIVM op dit punt achterloopt. Volgens de schrijvers van het artikel denken veel medici en epidemiologen ten onrechte dat besmettelijke druppels binnen anderhalve meter op de grond vallen. De politie heeft in Deventer een einde gemaakt aan een feest op de IJsselkade. Daar vierden mensen een dag na de promotie van Go Ahead Eagles opnieuw feest. Er zouden zo'n 250 mensen aanwezig zijn geweest. De politie kreeg meldingen over geluidsoverlast. De gemeente Deventer zei dat het er te druk was en riep mensen op weg te gaan. Agenten met honden maakten uiteindelijk een einde aan het feest. Het weer, het is wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Minimaal rond 7 graden. Overdag eerst zonnige periode. In middag enkele felle buien. Het wordt 15 tot 17 graden.